Jobboot met het NOS Journaal. De regering en de gemeente Rotterdam stellen zich garant voor de betaling van de schade die Feyenoord-supporters vorige week hebben aangericht aan een oude fontein in het centrum van Rome. Op verschillende plaatsen in het land zijn particuliere inzamelingsacties begonnen om de Italianen schadevrij te stellen. Het kabinet vult het ingezamelde bedrag aan om de fontein te kunnen herstellen. Hoe groot de schade precies is, is niet bekend. Binnenkort gaan Nederlandse experts naar Rome om onderzoek te doen. Minister Koenders zegt dat er alles aan gedaan wordt om de schade uiteindelijk op de daders te verhalen. Premier Cameron heeft in het Lagerhuis gezegd dat Britse militairen als adviseurs en trainers naar Oekraïne gaan. De eerste groep Britse militairen vertrekt volgende maand. Cameron waarschuwde dat Rusland zal doorgaan met het destabiliseren van landen in de regio als het Westen werkeloos blijft toekijken. De Britten zullen Oekraïense militairen trainen en adviseren, onder meer op het gebied van logistiek en inlichtingenwerk. Ze zullen niet deelnemen aan gevechtsoperaties, benadrukte premier Cameron. Een verwarde man is vanmiddag de redactie van de Telegraaf in Amsterdam binnengelopen. Later bleek dat hij een mes bij zich had, maar hij heeft geen dreigementen geuit. De man kwam rond twee uur met een sporttas de ruimte binnen van de hoofdredactie. Die waarschuwde daarop de beveiliging. Het is niet bekend wat hij precies wilde. De man is overgedragen aan de politie. Het gebouw van de Telegraaf wordt extra bewaakt. De NS doet onderzoek naar omkoping bij de aanschaf van treinen. Het onderzoek richt zich op een consultant. De man zou voor duizenden euro's vertrouwelijke documenten van de NS hebben verkocht aan een Canadese treinfabrikant. De orde ging uiteindelijk naar een Spaanse treinenbouwer. De opdracht gaat over de bouw van 118 treinen van de nieuwe generatie sprinters, die in 2018 worden opgeleverd. Het weer vanavond vooral in het zuiden kans op buien. In het noorden overwegend droog. Vannacht opnieuw regen. Morgen in de ochtend bewolkt en buien met mogelijk natte sneeuw.